uur. Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is hartstikke warm, de zon schijnt volop en daarom is het bij de meeste badplaatsen lekker druk. Ook bij dit zwembad in Hillegom bij Haarlem komen genoeg mensen even afkoelen, ziet verslaggever Vincent van Rijn. Heel leuk. Ja? Wat, wat is er zo leuk? Koud water en hele warme zon. Mevrouw zit lekker in het water. U komt eh, even afkoelen? Jazeker. Het is hartstikke lekker weer vandaag. Morgen wordt het nog warmer. In het zuiden van het land geldt dan code geel. Het kan wel 35 graden worden. Het kabinet noemt de opvang van asielzoekers nu een nationale crisis. Het heeft allemaal te maken met het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis had het daar gisteren over een onmenselijke situatie. Mensen sliepen buiten in tenten en kregen amper te eten. Minister Gus heeft de beelden van de afgelopen dagen ook gezien. Het zijn niet de beelden die we willen zien, uiteraard. Eh, en dat is ook de reden waarom we hebben gezegd... we moeten vanuit de crisisstructuur nu eh, met elkaar bij elkaar komen... om te zorgen dat we gewoon op korte termijn duidelijke besluiten kunnen nemen... En dat betekent ook uiteraard weer andere partijen aanhaken, zoals eh, de veiligheidsregio's, zoals de provincies, om ervoor te zorgen dat we de juiste besluiten kunnen nemen om die tafereelen niet meer te hebben. Voortaan komt er een groep ministers bijna dagelijks bij elkaar voor overleg over de opvang van asielzoekers en om snel besluiten te nemen. Het crisisteam komt vandaag al voor de eerste keer bij elkaar. Heb je treinplannen dit weekend? Let dan even op, want na vanavond 11 uur rijden er op sommige trajecten geen treinen. En ook morgen rijden er minder treinen tussen onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het komt door personeelstekort. Een schoolreisje van een basisschool uit Lichtenvoorde in Gelderland is maar net goed afgelopen. De bus waarin de kinderen zaten vloog op een provinciale weg in brand. Er is niemand gewond geraakt. De kinderen stonden allemaal op tijd buiten. Krijg je nog het weer. Het blijft vanavond nog lang warm. 24 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Vannacht koelt het dan iets af naar een graad of 16. En morgen dus nog een stukje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wordt nog langzaam gereden over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwmeer 4 kilometer met 20 minuten vertraging. 10 minuten op onthoud de andere kant op op de A4 richting Den Haag bij Rolof 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A10 Zuid eh, vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer file na een ongeluk.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 Nederland stemt in met het kandidaat lidmaatschap van de EU voor Oekraïne. Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra noemde het voorstel na de ministerraad goed in balans. En hij verwacht dat de Tweede Kamer ermee zal instemmen. De Britse premier Johnson heeft vandaag in Kiev een ontmoeting gehad met de Oekraïense president Zelensky. Het is een tweede bezoek aan Kiev sinds het begin van de Russische invasie. De afspraak tussen de twee regeringsleiders was niet aangekondigd. En op de terugweg van een schoolreisje is de bus van een klas uit Lichtenvoorde langs de provinciale weg N18 in brand gevlogen.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 cuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira yo te cojo zij yo te recojo Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, yo rica Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su culota. Ay, cuando sale hay un bobo préndalo up. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice préndalo up.